Door nog onbekende oorzaak brak er paniek uit in de menigte. De generaal wordt later vandaag in Kerman begraven. De afgelopen dagen maakte de kist met het lichaam van Soleimani een tour door Iran. Gisteren trok het afscheid in de hoofdstad Teheran naar schatting zeker 1 miljoen mensen. Soleimani werd afgelopen vrijdag gedood bij een Amerikaanse luchtaanval. Volgens de VS was hij een terrorist en verantwoordelijk voor de dood van Amerikanen... en kort geleden nog voor honderden demonstranten. De ruiming van 60.000 dieren in Kootwijkerbroek vanwege mond- en klauwzeer was terecht. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag. Bij de MKZ-uitbraak in 2001 was er veel protest tegen die ruimingen. Veehouders en sympathisanten geloofden het onderzoek naar de ziekte niet en verzetten zich hevig. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. De Britse vrouw die op Cyprus zou zijn verkracht door een groep Israëliërs... is veroordeeld tot vier maanden cel voor het doen van een valse aangifte. In de zomer werden twaalf Israëliërs opgepakt voor groepsverkrachting. Later trok het slachtoffer de verklaring in. Volgens de rechter had de vrouw seks met één Israëliër... en werd dat door de anderen gefilmd... waarna de vrouw uit schaamte aangifte deed tegen de hele groep. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met drie jaar verlengd. Verstappen rijdt sinds 2015 in de Formule 1. Hij begon bij Toro Rosso en stapte in 2016 over naar Red Bull. In dat jaar won hij ook zijn eerste Grand Prix in Barcelona. Het weer droog en in het noordwesten de meeste zon.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 stem. Olivia Newton-John en If You Love Me, Let Me Know in 1974 was uh, een van de allereerste albums die ik, eh, die ik ooit had. En die is ook echt helemaal grijs gedraaid. Ehm, George Jones maakte in 1962 een uitvoering van She Thinks I Still Care. Covers die je misschien kent zijn van Connie Francis, Anne en niemand minder als Elvis Presley. ask a friend. a friend about her. met Joop Sterk. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind, oh Het uit 1977 met Blue Bayou, maar uiteraard geschreven en als eerste uitgebracht door Roy Orbison. We gaan naar de Oak Ridge Boys. Dit is Elvira. Saginaw fisherman. Too many times he came home with too little pay. I love the girl, love the girl. in Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan. The daughter of a wealthy, wealthy man. But he called me that son of a Saginaw fisherman and not good enough to claim his daughter's hand. Now I'm up here in Alaska looking around for gold. Like a crazy fool, I'm a digging in this frozen ground so cold. But with each new day, I pray I'll strike it rich and thin. I'll go back home and claim my love in Saginaw, Michigan. I wrote my love, wrote my love in Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan. I said, honey, I'm a coming home, please wait for me. And you can tell your dad I'm coming back a richer man hit the biggest rack in Klondike history. Her dad met me. Her dad met me in Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan. He gave me a great big party with champagne. Then he said, son, you wise, young, ambitious man. Will you sell your father in a lawyer Klondike claim? Now he's up there in Alaska, digging in the cold, cold ground. The greedy fool is looking for the gold I never found. It serves him right, and no one here is missing him of all the newlyweds of Saginaw, Michigan, with the happiest man and wife in Saginaw, Michigan. In 1963 zong Lefty Frishnell over Saginaw, Michigan. Hij eh, kwam niet hoger als nummer 8 in de Billboard-lijsten... maar hij heeft wel 27 weken met dit nummer in die lijsten gestaan. Dus er zijn toch heel wat plaatjes van verkocht in die tijd. Hoogste tijd voor de Spiegelplaat. The Banks of the Ohio. Ik heb eh, heel veel versies daarvan gevonden. Uh, een van die voor mij meest bekende is die van Olivia Newton-John... omdat die van dat album afkwam waar we het net ook al over hadden. Die, ehm, die ik helemaal grijs gedraaid heeft, heb. Maar ehm, die gaan we niet draaien. We draaien een uitvoering van Dolly Parton en eentje van Charlie Pride. De eerste uitvoering die ik daarvan heb gevonden is van de Blue Sky Boys... en die is uit 1936. Dat klonk ongeveer zo. Come let's take a Maar ook een hele grappige uitvoering die boven water kwam was van Ronnie, Down by the Banks of the Ohio. In het Duits, ja. Ronnie uit Duitsland. Maar wij draaien twee versies. Ik zei al die van Dolly Parton en die van Charlie Price. Eerst die van Charlie Pride, Banks by the Ohio. En daarna de allermooiste uitvoering, vind ik, van Dolly Parton. Veel plezier met... Dit is de Nashville Spiegelplaat. I asked my love. Nashville Spiegelplaat. I went into his prison cell To write his story if he'd tell He spoke as tears fell from his eyes And he told me when and how I'll be your behind ten thousand drums, behind. 1978 nam hij het op Mel Tillis 10.000 Drums. Elke week komt hij wel een keer voorbij en ook nu is het weer de hoogste tijd voor Jim Reeves. Dit nummer uit 1965 is een jaar nadat hij is overleden. Hij eh, stortte neer met zijn eigen vliegtuigje. Het vreemde verhaal was dat hij eh, nog niet helemaal in bezit was van een vliegbrevet. Maar hoe dat allemaal precies in elkaar zit, geen idee. Maar hij was er in ieder geval niet meer en dit was de tweede single na zijn overlijden. This is it. Well... this is it. That day is here. The day I knew would come when you would leave me, dear. Well, here I sit while teardrops fall. for me. It's over. It's all through. Yes, this is it. You're gone. just remember, darling. de tijd dat plaatjes nog 2 minuten en 5 seconden duurden. Wij gaan naar Sammy Smit. en eh, die heeft het over Help Me Make It Through the Night. Misschien de meest bekende uitvoering is die van Elvis, maar er zijn er tientallen op te noemen. Maar dit is Sammy Smit. Take the ribbon from my hair. Shake it loose. shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it. Nashville Legends. Well, it's been a long time, glad to see your face. I knew we'd meet again another time, another place. Can't believe it's been so many years. You better grab a chair and a couple of beers. Looking good in your three-piece suit. You know I always knew you'd take the business route. You were always the one to follow the light, and you look like you're doing alright. Yeah. Been singing for my rent, and singing for my supper. I'm above the below and below the upper. I'm stuck in the middle where money gets tight, but I guess I'm doing alright. younger They thought we were crazy, but we had the hunger We kept a lot of friends, skipped a lot of class Been on top of the world and knocked on our We lost touch, we lost in love We lost our minds when things got tough But beating time is a losing fight And I guess I'm doing alright Oh, I'm all, I'm all, I'm alright It's a beautiful day, not a cloud in sight So I guess I'm doing alright this evening And God only knows when I'll see you again Just send a fax or send me a letter Or give me a call, that would even be better Give the kids a kiss for me And say hello to the family And tell them all my future's looking bright Well, I miss him, but I'm doing alright I said I miss him, but I'm van het album I'm Alright van Joe Messina. uit 1996 was dit de tweede single. En die, dat was het eh, titelnummer I'm All Alright. Eh, Web Pierce, dit is Slowly. Slowly I'm falling. when we try. Just like in all the love songs, when we try. And some nights I love you so much, content to be beside you. the sun is high. But we sure can hurt each other when we try. We know all the ways to make each other cry. passes by Legend. Dat was Tammy Wynette en We Sure Can Love Each Other. We gaan naar een echte crossover. Eh, dat betekent een eh, nummer die in verschillende stromingen van muziek heel populair geweest is. Wij draaien zometeen een uitvoering van Lean Greenwood van The Wind Beneath My Wings. Maar je kan misschien ook eh, de opnames van Kamal. die kent hem nog wel van de Elephant Song. Roger Whittaker, Sheena Easton, Gladys Knight en de allerbekendste misschien wel van Bette Midler. The Wind Beneath My Wings, Lee Greenwood. It must have been cold there in my shadow To never have sunlight on your face You've been content to let me shine walked a step behind picture that you gave to me. And it's signed with love, just like it used to be. The only thing different, the only thing new. I've got your picture, she's got you. your class ring that proved you cared. And it still looks the same as when you gave it, dear. The only thing different, the only thing new. I've got these little things, she's got you. to class ring that proved you cared. And it still looks the same as when you gave it, dear. The only thing different, the only thing new. I've got these little things. She's gone. Betsy Klein, She Got You. En daarvoor het gezellige Sweet Sweet Smile van de Carpenters. Het zit er alweer op voor deze week. Helaas, volgende week is er weer een nieuwe uitvoering. Dus ik hoop jullie dan weer allemaal aan de andere kant van de speakers te ontmoeten.